Dit is Martijn Herhuis met het NOS-journaal. Kabinet en coalitie topoverleg op het torentje van premier Rutte... omdat de Eerste Kamer een streep heeft gehaald... door de beperking van de vrije artsenkeuze. Het voorstel van minister Schippers moest de kosten in de zorg beperken... maar drie senatoren van regeringspartij PvdA stemden tegen. Minister Schippers is niet blij met de opstelling van de PvdA-fractie. Het aantal aardbevingen door gaswinning in Groningen is dit jaar flink afgenomen. Vorig jaar was er nog een recordaantal van 127 bevingen. En dit jaar zijn dat er tot nu toe 84. Het is onduidelijk of de daling komt door de beperking van de gasproductie... waar minister Kamp opdracht toe heeft gegeven. In de provincie Groningen wordt nu gepleit voor verdere vermindering van de gaswinning. Willem Holleder blijft de komende twee weken vastzitten. Volgens rechtercommissaris is er voldoende bewijs om hem vast te houden... Holleder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor twee liquidaties. Kroongetuige Fred Ros heeft aan justitie verklaard dat Holleder betrokken is bij de moorden. Bij de terreuraanval van de Taliban op een school in Peshawar zijn meer dan 130 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen, melden de Pakistanse autoriteiten. Minister Koenders noemt de aanslag een laffe daad en een nieuw dieptepunt. Het is een van de grootste aanslagen in Pakistan in de afgelopen jaren zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Op een kalkoenboerderij in neder in het noorden van Duitsland is de dodelijke variant van vogelgriep vastgesteld. De boerderij ligt in Kloppenburg, 50 kilometer ten oosten van Stadskanaal. De kalkoen op de boerderij zijn gisteren al geruimd. Voor de maatregelen in Nederland heeft de uitbraak in neder geen gevolgen, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Dijksma. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vooral in het oosten koelt het snel af tot 2 graden. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen veel bewolking en buien. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er 240 kilometer file. zijn veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A10, de ring van Amsterdam. Daardoor staat er tussen de afrit IJmuiden en de RAI 7 kilometer. De spitsstrook is daar ook dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag de langste file van dit moment. Tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct 17 kilometer. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht. Er is er maar eentje over. Dus verkeer richting Den Haag vanuit Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, 7 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein op de parallelbaan. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. De A20-hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Ook op de A20, maar dan de andere kant op richting Hoek van Holland 4 kilometer bij Vlaardingen.